uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft vorig jaar veel meer drugslabs ontmanteld. Het waren er 151 en dat is bijna anderhalf keer meer dan het jaar daarvoor. Er zaten vooral veel ecstasy en methlabs bij. De politie weet nog niet precies waardoor die toename komt. Het kan zijn dat mensen sneller aan de bel trekken als ze iets verdachts horen, zien of ruiken. Maar ook denkt de politie dat er gewoon meer vraag is naar drugs. Waardoor er dus ook meer labs worden opgetuigd door criminelen. Rotterdam is trouwens de koploper als het gaat om drugslabs. Er is een passagier overleden tijdens een vlucht van Londen naar Singapore. Dat toestel kreeg gisteren last van enorm heftige turbulentie. Mensen werden heen en weer geslingerd en er vlogen allerlei dingen door de lucht. Aan boord zaten ruim 200 mensen. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Singapore Airlines heeft sorry gezegd tegen de nabestaanden van de overleden passagier... en wenst hen veel sterkte. Het Openbaar Ministerie wil dat de vrouw die oud-minister Sander Dekker van zijn racefiets duwde... een taakstraf krijgt van 240 uur. De VVD-politicus raakte twee jaar geleden zwaar gewond toen hij van zijn fiets viel. Hij lag drie dagen in coma. En de gebeurtenis heeft nog steeds impact, vertelde Dekker in de rechtbank. Het had veel slechter kunnen aflopen, zeker. Maar gemakkelijk was het niet. Natuurlijk behaalde ik van de breuken, de pijn en de maandenlange revalidatie. Maar het meest maakte ik mij zorgen over hoe mijn hersenletsel zou herstellen. Ze zeggen wel eens dat je na zo'n ongeval nooit meer de oude wordt. En dat klopt. Ja, volgens ooggetuigen trok de vrouw aan de arm van Dekker, waardoor hij viel. Ze vond dat hij te hard reed. Volgens de OM was het een impulsieve actie, maar is de vrouw wel schuldig aan mishandeling. En in Amsterdam zien ze door de borden het bos niet meer. Ja, in één straat waar aan de weg wordt gewerkt staan maar liefst 136 verkeersborden. Meestal vlak achter of naast elkaar. Ja, echt niet te doen, zegt deze vrouw. Het helpt niet om 40, 30 kilometer borden in één straat te zetten. Dat is echt zoveel. Je moet zoveel kanten tegelijk op kijken. En het grootste gevaar is natuurlijk dat je niet meer op het kruispunt zelf let... waar de mensen oversteken. En daarom is dit echt de gevaarlijkste straat van Amsterdam. Ja, met een klein beetje geluk zijn al die extra borden over een kleine twee maanden weer weg, want dan zouden de wegwerkzaamheden klaar moeten zijn. Het weer dan nog. In de loop van vanmiddag in een groot deel van het land kans op pittige buien. Met ook veel wind, hagel en onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB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

you take, every move you make, every cake you bake. Every... 106.9 ZFN. side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

confused, I don't know what to do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 reflections on the water More than darkness in the depths See him surface in every shadow On the wind I feel his breath Golden eye, I found his weakness Golden eye But a bitter kiss will bring him to his knees You'll never know how I watched you from the shadows as a child tears, the tears I've cried. The girls, they gather Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou mop en verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen pep 却。